Hij heeft tien gemeenten bereid gevonden om de uitgeprocedeerde asielzoekers tot het eind van het jaar onderdak te geven. Maar de 88 asielzoekers zien daar niks in. Ze willen een definitieve oplossing van de regering. De politie in Friesland heeft de boerderij van Jasper S. vrijgegeven. Ook de omgeving van het huis in Oudwoude is niet meer afgezet. Het OM zegt niet of de zoekactie in en rondom het huis van de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra iets heeft opgeleverd. Volgens de burgemeester gaat de familie van S. voorlopig niet terug naar de melkveeboerderij. Een boerenhulp zorgt voor de koeien. De orthodontist wordt vanaf 1 januari 16% goedkoper. Dat blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor tandartsen en orthodontisten. Vanaf volgend jaar gelden er weer vaste prijzen in de tandheelkunde, omdat het experiment met vrije tarieven is mislukt. De orthodontist wordt goedkoper doordat een eerder toegezegde korting alsnog wordt doorgevoerd. De overheid dreigt een chemisch bedrijf in het Botlekgebied bij Rotterdam stil te leggen. Volgens verschillende inspecties en diensten kan het Turkse bedrijf Organic Kimya de veiligheid in de controlekamer onvoldoende garanderen. Het bedrijf maakt polymeerimulsies en speciale chemicaliën en het gebruikt daarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het bedrijf heeft een week de tijd om op de voorgenomen sluiting te reageren en tot die tijd mag de fabriek nog open blijven. Het weer, vanavond is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. In de kustgebieden trekt de wind flink aan en is er kans op zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen overdag zonnige periode en hoog. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. De A10 Zuid richting Den Haag voor de Nieuwe Meer 3. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein 4. A28 van Utrecht naar Zwolle voor Leusten 4. De A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knopen Rijnsweert 2 kilometer.